Het Slavernijinstituut vroeg hem die uitspraken terug te nemen reflecteert alsjeblieft en anders stuurt u een vervanger. De Kamervoorzitter kiest ervoor om dat niet te doen en zegt dan moet u dan eh, de uitnodiging intrekken. En dat hebben wij dus dan ook gedaan. Ze sprak vanochtend met Bosma, maar die wilde dus geen excuses maken. Nou ja, omdat ik als neutraal voorzitter geacht word neutraal te zijn. En dan kan ik geen commentaar leveren op wat anderen inhoudelijk hebben gezegd. Maar zelfs niet op mezelf, want dan treed ik uit mijn rol. Er komen wel tien demissionair leden van het kabinet naar de herdenking. Onder meer premier Rutte is erbij. In Venlo heeft een man ingestoken op een politieagent. De man werd opgepakt omdat hij wordt verdacht van huiselijk geweld en zware mishandeling. Maar hij probeerde te vluchten. Toen de agent hem tegenhield, stak de man op hem in. De agent raakte niet gewond en de verdachte heeft er wel een aanklacht bij. Poging tot doodslag. Deze warme woensdag is waarschijnlijk de warmste van deze week. En dus trekken veel mensen naar het strand voor wat verkoeling en misschien een verfrissende duik. Mijn collega Esther viste wat mensen uit de zee. Het was heerlijk. Lekker fris, maar eh, ja, lekker weertje toch? Warm genoeg te zwemmen. En gevoelstemperatuur van het water? Eh, ja, rond de vijf. <laughs> Jij bent niet nat, jij komt niet net uit het water. Nee, ik zag eh, een paar kwallen. <laughs> dus ik werd een beetje bang. Het was niet de koud die je afsloeg? Nee, nee, nee, zeker niet. Ik wilde heel graag zwemmen. Maar ja, het waren de kwallen die me een beetje beangstigend maakten. En je ziet ook niet heel veel mensen in de zee. Dus ik dacht, dan is er wat aan de hand. Ja, die eerste duik die kan nog wel een beetje koud zijn. Want de zee moet nog worden warm gemaakt door de zon. De zeehelden van de reddingsbrigade waarschuwen daarvoor. Het zeewater zit ongeveer op 19 graden, dus het is wel al eh, ja, lekker opgewarmd. Eh, maar waar je altijd voor moet oppassen is de cold water shock. Dat kan je voorkomen door eh, ja, rustig het water te betreden. Dus in plaats van een bommetje gewoon even rustig erin lopen bijvoorbeeld. Ja, en dan het weer. Aan het zonnetje ligt het niet. Het is lekker zonnig en het is warm. 26 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch is het wat drukker tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Daar heb je een kwartiertijdverlies. De A4 is het ook druk van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. Daar is het oponthoud 10 minuten. En op de N247 van Amsterdam naar Horen sta je 5 minuten in de file bij Broek in Waterland.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 I'm getting to grips with what you said. No, it's not in my head. I can't awaken the dead day after day. Why don't we talk about it? Why do you always doubt that there can be a better song for you before I run away.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 Agema wil dat halveren. Opnieuw is in Nederland een baby overleden aan kinkhoest. Voor zover bekend heeft de ziekte dit jaar aan vijf baby's het leven gekost. Bij het RIVM zijn dit jaar al bijna 13.000 gevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal in 12 jaar. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de kwalificaties voor Wimbledon. Dat betekent dat er drie Nederlanders meedoen aan het hoofdtoernooi. Botik van de Zandschulp, Tellen Griekspoor en Aranska Rus. Het weer, morgen weer veel zon, later ook wat bewolking.